Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. 100 middelbare en basisscholen wordt vandaag actie gevoerd tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Meer dan 1700 scholen blijven dicht. Minister Van Bijsterveld wil 300 miljoen euro besparen op het onderwijs voor kinderen met bijvoorbeeld een handicap of gedragsproblemen. De Algemene Onderwijsbond vreest dat de kwaliteit van het onderwijs aan kwetsbare leerlingen ernstig verslechtert. Een bedrijf uit Zwitserland is geïnteresseerd in een overname van de Limburgse autofabriek Netcar. Dat zegt FNV-bondgenotenbestuurder Henk van Rees. Hij zit namens de vakbonden in een werkgroep die op zoek is naar een nieuwe eigenaar voor Netcar. Volgens het bedrijf QPM kunnen alle 1500 werknemers van Netcar hun baan behouden. Syriërs die de stad Homs zijn ontvlucht doen melding van buitensporige wreedheden tegen de burgerbevolking. Britse tv-station Channel 4 toonde gisteren beelden van ziekenhuispatiënten die worden gemarteld. beelden waren volgens het tv-station opgenomen in een ziekenhuis in Homs. Volgens VN-mensenrechtencommissaris Pillay is er ook bewijs van mensenrechten schendingen in ziekenhuizen in de steden Hama en Deraa. Ondernemers in Leiden zijn het meest tevreden over het plaatselijke vestigingsklimaat. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte onder 7000 Nederlandse ondernemers. Die moesten onder meer een oordeel geven over de beschikbaarheid van personeel en de bereikbaarheid. Ook Almere, Lelystad en Enschede scoren goed. Van de vier grote steden scoort Utrecht het beste. In Rusland zijn honderden mensen opgepakt bij demonstraties tegen de regering. In Moskou, Sint-Petersburg en andere steden protesteerden vele duizenden mensen tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen, die volgens hen niet eerlijk zijn verlopen. Ook volgens de OVSE waren er ernstige onregelmatigheden bij de verkiezingen en stond de winnaar van tevoren al vast. Het weer, eerst grijs met vooral in het noorden en oosten mogelijk mistbanken. Vandaag wisselend bewolkt, het wordt een graad of 9. Morgen veel wind en regen en iets frisser. Dit was het NOS Short. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.